Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Rijswijk in Zuid-Holland zijn twee jongens met een mes gestoken. Een van de twee is ernstig gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil alleen kwijt dat ze tussen de 16 en 18 jaar oud zijn. De dader is op de vlucht geslagen, maar zijn identiteit is bekend. Het incident gebeurde in de buurt van het Rijswijk Lyceum. Verdere details ontbreken nog. De politie heeft maandag in de achterbak van een taxi 15 kilo cocaïne gevonden. Twee agenten zagen op een parkeerplaats in Amstelveen een man die zich verdacht gedroeg. Toen hij een taxi instapte besloten ze die achterna te gaan. Op de A2 zetten de agenten de taxi aan de kant van de weg... en vonden in de kofferbak de drugs met een waarde van een half miljoen euro. De taxichauffeur en zijn klant zijn aangehouden. Alleen de klant zit nog in hechtenis. In Amsterdam zijn bij metrostation Weesperplein tientallen Italianen aangehouden. Het gaat om supporters van Juventus dat vanavond in de Amsterdam Arena in de Champions League tegen Ajax speelt. Ze hadden wapens bij zich zoals uitschuifbare wapenstokken en een hamer. Niet alleen kwetsbare, maar ook zelfredzame burgers kunnen vastlopen als ze een beroep doen op de overheid. Dat schrijven de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman in een rapport dat ze hebben aangeboden vanmiddag aan de Tweede Kamer. In dat verslag over vorig jaar staat onder meer dat overheidsloketten verdwijnen... en dat het voor burgers moeilijker wordt om een echt mens aan de lijn te krijgen. De nationale ombudsman vindt dat overheidsmedewerkers meer tijd, ruimte en middelen moeten krijgen om hun werk goed te doen. En op de heide ten noorden van Arnhem heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed. Die breidde zich eerst snel uit door de harde wind, maar later kreeg de brand weer het vuur onder controle. Volgens de veiligheidsrisico is regio pardon, is een gebied van zeker 5 hectare afgebrand.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 tussen knopende de Hoek en knopende de Nieuwe Meer in 9 kilometer... met ruim een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de ongelukken op de A10. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam loopt het daardoor ook vast... tussen knopende de Raasdorp en de aansluiting met de A10 zo'n 20 minuten vertraging... Op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen knopende Zaandam en Koenplein 20 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knopend Vels en Heemskerk 5 kilometer, ruim een uur vertraging. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en de Alfred AMC nog 20 minuten vertraging.